nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Justitie bereidt een klacht voor tegen de auteur van een artikel in de Groene Amsterdammer. Hij zou verkeerd zijn geciteerd. Teven zegt in het artikel dat het hem in het kabinet niet lukte om strengere straffen in te voeren. Daarom zou hij hebben bezuinigd op de advocatuur om zo de verdediging van verdachten te verzwakken. De Orde van Advocaten reageerde geschokt en noemde de uitspraken ontluisterend. Teven zegt nu dat de schrijver van het artikel hem vooraf geen citaat heeft laten lezen, zoals was beloofd. Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder gaat met Wikileaks-oprichter Julian Assange. Vanochtend werd bekend dat het Zweedse OM het slepende onderzoek tegen Assange wegens verkrachting heeft beëindigd. Het uitleveringsverzoek aan Groot-Brittannië is daarmee van de baan. Assange zit al jaren in de ambassade van Ecuador in Londen om uitlevering te voorkomen. Hij was bang dat de Zweden hem zouden doorsturen naar de VS. De Amerikanen willen Assange berechten wegens het verspreiden van geheime staatsdocumenten via Wikileaks. De Britse autoriteiten willen niet zeggen of ze intussen een Amerikaans uitleveringsverzoek hebben ontvangen. Informateur Schippers heeft een korte pauze ingelast in de formatie. Vandaag wordt er niet onderhandeld. De partijen hebben de afgelopen dagen hun voorkeur op tafel gelegd, maar geen van de varianten kreeg voldoende steun. Schippers geeft de partijen tot maandag de tijd om na te denken over hun tweede en derde voorkeur. Incassobureau Interim Justitia gaat een andere toon aanslaan tegen mensen die een rekening niet hebben betaald. Er wordt niet meer meteen met gerechtelijke procedures gedreigd als mensen niet snel betalen. Interim Justitia denkt dat deze aanpak beter werkt en spreekt van sociale incasso. Eerder koos zorgverzekeraar CZ al voor een softere aanpak van wanbetalers. Het weer bewolkt en in het oosten van het land wat regen, in het westen droog en wat zon, vrij veel wind en het wordt een graad of 17.